Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Aan de kust bij het Zuid-Hollandse Monster wordt gezocht naar een vermiste. Drie zwemmers raakten in de problemen waarop een passant alarm sloeg. Twee mensen zijn inmiddels uit zee gehaald, naar de derde wordt nog gezocht. De zoekactie richt zich op het gebied bij de Zandmotor, een opgespoten zandbank. Eerder vandaag moest de reddingsbrigade meer dan 200 keer uitrukken om hulp te verlenen. Daarbij werd zo'n 10 keer iemand gered uit een levensbedreigende situatie. Er komt geen verplichte quarantaine voor reizigers uit landen met een oranje of rood reisadvies. Wel gaat het kabinet er meer op aandringen dat reizigers echt twee weken thuis blijven... om te voorkomen dat het coronavirus wordt verspreid. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS. Het kabinet gaat met spoed onderzoeken hoe reizigers geregistreerd kunnen worden... bijvoorbeeld met passagierslijsten. Ook wordt gekeken hoe steekspofsgewijs gecontroleerd kan worden of mensen ook echt thuis blijven. Onlangs kregen Antwerpen en Barcelona nog code oranje. Turntrainer Vincent Wevers heeft gereageerd op de beschuldigingen van intimidatie, manipulatie en fysiek geweld aan zijn adres. Hij ontkent dat hij zijn pupillen in het verleden heeft mishandeld en spreekt van een aantijging die heel hard aankomt. De beschuldigingen kwamen nadat trainer Gerrit Beltman vorige weekend toegaf dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Oud-turner Joy Goedkoop beschuldigde Wevers kort daarna van het creëren van een onveilig klimaat in de turnhal, waarop andere turners zich bij haar aansloten. Wevers zegt bereid te zijn om in gesprek te gaan met de Turners. Filmregisseur Alan Parker is overleden op 76-jarige leeftijd. Hij werd bekend met grote publieksuccessen als Evita, Fame en Midnight Express. Zijn films wonnen in totaal 6 Oscars, 10 Golden Globes en 19 BAFTA's, de belangrijkste Britse filmprijs. Volgens zijn familie stierf Parker na een lang ziekbed. Het weer, vanavond is het nog lang zomers warm. Vanuit het zuidwesten neemt wel de bewolking toe. Mogelijk valt er vannacht een lokale onweersbui. Morgenochtend is het bewolkt. In het westen wordt het dan 25 graden. In het binnenland nog ruim 30. Smiddags meer kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ook je huis goed achterlaten tijdens de vakantie?